5 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... was een informant van de CIA. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant was Kim Jong-nam niet erg nuttig... voor de Amerikaanse inlichtingendienst... omdat hij al jaren niet meer in Noord-Korea woonde. Toch zou er op de dag van zijn dood nog een ontmoeting met de CIA gepland hebben gestaan. Kim Jong-nam werd in februari 2017 in Maleisië met een dodelijk zenuwgas vermoord. Noord-Korea ontkent de opdrachtgever te zijn. Misdaadjournalist Bas van Hout is meerdere keren bedreigd... na de onthulling van de Volkskrant zaterdag... dat hij jarenlang informatie deelde met de geheime dienst. Van Hout zei in tv-programma Pauw... dat een voormalig drugshandelaar zijn adres en telefoonnummer op internet heeft gezet. Daarop kreeg de journalist anonieme dreigtelefoontjes. Van Hout sprak tussen 1997 en 2002 met de voorloper van de AIVD. Door fouten bij de geheime dienst trekte dat uit en liep hij jarenlang gevaar. De overheid betaalde hem 865.000 euro schadevergoeding. Iran heeft de persaccreditatie van NOS-correspondent Thomas Erdbrink niet verlengd. Dat betekent dat Erdbrink voorlopig zijn werk niet kan doen. Ook zijn vrouw, fotojournalist Newsha Tavakolian, is haar accreditatie kwijt. De Iraanse autoriteiten hebben geen reden gegeven voor hun besluit. De 50ste editie van Pimpop is gisteravond met een optreden van de rockband Fleetwood Mac afgesloten. De jubileumeditie van het muziekfestival was met ruim 80.000 bezoekers niet uitverkocht. Volgens directeur Jan Smeets was er te veel concurrentie van andere grote namen... die ook rond de Pinksteren in Nederland optreden. Zoals Metallica vandaag in Amsterdam. Het weer, op sommige plekken regent het lang vannacht. In het zuiden is het droger en klaart het wat op. Minima liggen rond 13 graden. Overdag grotendeels bewolkt, af en toe regen en maximaal 20 graden.